Kees Groot met het NOS-journaal. De hoogste diplomaat van Eritrea in Nederland moet het land verlaten. De diplomatieke vertegenwoordiger in Den Haag is tot ongewenst vreemdeling verklaard. Zo'n maatregel is hoogst ongebruikelijk. De diplomaat moet het land uit omdat Eritrese autoriteiten... voormalig landgenoten in Nederland blijven dwingen tot het afdragen van belasting. KLM annuleert morgen 220 Europese vluchten vanwege de hevige storm die wordt verwacht. De passagiers van de geannuleerde vluchten worden geïnformeerd en omgeboekt. Andere reizigers kunnen morgen te maken krijgen met vertragingen. Ze krijgen het advies informatie over hun vlucht goed in de gaten te houden. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van oud-SP-leider Emiel Roemer. Hij kondigde vorige maand zijn vertrek aan. Roemer zat elf jaar in de Tweede Kamer. Hij stapt naar eigen zeggen op omdat het tijd is voor een nieuwe lichting. Kamervoorzitter Ariep noemde Roemer aardig, vrolijk en collegiaal. Het is niet duidelijk wat Roemer gaat doen nu hij weg is uit de landelijke politiek. Noord- en Zuid-Korea zullen bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen onder één vlag het stadion binnenkomen. De gezamenlijke vlag is wit met daarop een lichtblauw herenigd Korea. Twaalf jaar geleden, tijdens de Spelen in Turijn, kwamen de Korea's ook samen het stadion binnen onder die vlag. Vandaag werd ook bekend dat de landen samen een vrouwen-ijshockeyteam formeren. In het oosten van Mexico is de grootste onderwatergrot van de wereld ontdekt. De grot is bijna 350 kilometer lang en ligt bij de badplaats Tulum. De grot zelf is niet nieuw. Onderzoekers dachten alleen dat het er twee waren. Duikers vonden ook veel spullen van de Maya die duizenden jaren geleden in het gebied leefden. Het weer, het aantal buien neemt af. Vannacht koelt het af tot een paar graden boven het vriespunt. Vooral in het noorden kan er een winterse bui vallen. Morgenochtend stormt het aan zee en ook in de rest van het land zijn zeer zware windstoten mogelijk. De middagtemperaturen liggen tussen 7 en 10 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. De avondspits in de Randstad begint met flinke problemen op de A4 Amsterdam-Den Haag. Na een ongeluk bij Leidsendam. Inmiddels is de weg weer vrij, maar tussen knooppunt Burgerveen en Leidsendam ben je bijna drie kwartier langer onderweg. Op de A15 Rotterdam-Gorkum alweer een kwartier vertraging bij Sliedrecht-Oost. En de A27 springt er ook wel uit door een autobrand van Utrecht naar Breda.